De handel in het aandeel Fiat Chrysler op de beurs in Milaan werd vanmiddag stilgelegd. Het aandeel Fiat Chrysler kelderde met 16 procent. In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen in honderdduizenden auto's met speciale software sjoemelde met uitstoottest. Verpleeghuizen krijgen er nog dit jaar 100 miljoen euro bij. Het kabinet bespreekt morgen een brief van staatssecretaris Van Rijn met dat voorstel. Ingewijden bevestigen dat na berichtgeving van RTL Nieuws. De 100 miljoen is in eerste instantie bedoeld om meer personeel aan te nemen. De staatssecretaris gaat samen met de sector nieuwe kwaliteitseisen voor verpleeghuizen opstellen. Geluidsoverlast wordt een steeds groter probleem voor de volksgezondheid. Over twintig jaar is herrie het grootste milieuprobleem voor de gezondheid, meldt het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden daar jaarlijks aan. Vier betogers die vorig jaar meededen aan een demonstratie van de Nederlandse Volksunie zijn veroordeeld tot taakstraffen en boetes. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie van Joden. Ze hadden vlaggen bij zich met antisemitische leuzen en droegen antisemitische stickers op hun jas. De ontvoering van het meisje Insia uit Amsterdam is maandenlang professioneel voorbereid, heeft het OM gezegd in de rechtszaak tegen twee verdachten. Voorlopig blijven de mannen vastzitten omdat het gevaar groot is dat ze vluchten meisje van twee werd vorig jaar september in opdracht van haar vader naar India ontvoerd. Het weer, de neerslag die er nu valt, gaat vooral in het midden en oosten later vanavond over in sneeuw. Er kan 5 tot 10 centimeter vallen. Morgen een gure wisselvallige dag. Aan zee kan enige tijd een noordwesten storm staan. Ook in het weekend soms winterse buien. Na het weekend droog en kouder. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De opvallende files in de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knoop het Watergraasmeer, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, vertraging nog zo'n 10 minuten. Na een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij en is de vertraging nog zo'n 10 minuten. Ook een aanrijding op de A7 van Zaandam naar Horen bij Zaandijk. 3 kilometer file, vertraging bijna 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven. 7 kilometer file, twee rijstroken zijn afgesloten.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 Het is vandaag 12 januari. Dit is mijn eerste uitzending in 2017. Maar goed, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Om kwart over zes de top 5 games. Om half zeven het dier van de week met de naam Rufus. Nou, zeg gerust maar dat het eh, inmiddels volgens mij al dier van de maand is. Maar goed, om kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze. Ik op het nieuws even tussendoor. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En eh, dan natuurlijk om half acht de top 5 films. Ja, en we gaan natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Zoals deze. Van Kashmir en Mandala. from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe it is right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Liever van Major Laser En daarvoor hoorde je Don't Wanna Know van Maroon 5. Eh, het is inmiddels tijd weer voor de top 5 games. We beginnen deze week op nummer 5. En daar staat Call of Duty Infinite Warfare. Op nummer 4 staat Farming Simulator 2017. Op nummer 3 staat Steep En dan op deze week op nummer 2 staat... The Last Guardian. Deze week op nummer 1. Twee weken geleden stond hij op nummer 3. En dat is... Battlefield 1. Goed, wij gaan weer luisteren naar eh, de muziek. Hier is uh, eh, Macklemore. What, what, what, what, what, what, what en Ryan Lewis. What, what, what, what, en Shop. What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, oh. got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a drummer. This is being awesome. Now walk into the club like, what up? I got a big. <laughs> I'm just pumped. I bought some <laughs> from a thrift Whoa.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 Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow.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 I look incredible now come on, man. I'm in this bigger coat cold From that thrift shop down the Let's road go, I'm gonna pop some tags Only got $20 in my pocket I'm, I'm, We hebben inmiddels een uh, verzoekje binnengekregen van onze collega Casper.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 Picking up the pieces left on the ground. And some days are very long. I don't know where I'm meant to belong. Don't you hide from me. And don't you erase what we used to be. Yesterday is far away. I'm lost in space, but the fire's burning. Tiesto met Light Years Away. Het is inmiddels half zeven, tijd voor uh, dier van de week. Of zeg gerust maar man, Rufus! Rufus is een jachthond van net 6 jaar. Een hond met ontzettend veel energie en daarom zoekt het asiel voor deze leuke vriendelijke hond een actief gezin of stel. Liefst mensen die eh, met hem op cursus willen zodat hij eh, ook daar zijn energie kan kwijtraken. Rufus is niet sociaal met andere honden en katten. Kinderen daarentegen vindt hij helemaal leuk. Als hij buiten zijn energie kwijt kan, ligt hij thuis het liefst lang uit op de bank voor de tv of gewoon lekker op schoot. Rufus kan even alleen eh, thuis blijven. Bent u op zoek naar een actieve, dol enthousiaste viervoeter... kom dan snel eens kennis maken met Rufus. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel 7 op 023 571 3888. 023 571 3888. Je hoort nu Rochelle. En Caliboy. En Way Up. Every day I rise up. I see a mountain I'm gonna climb. voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, sting en laat de beat. Doe het thuis, zodra je fuck met mij, kan je laten zien. shinen net een vlog goud. En ze hopen dat het ophoudt. Als je fuck met mij dan ben ik op jou. Kan er niks aan doen omdat ik zo ben. Moet hard gaan zonder noodtrek. Krijg liefde van de hoop fans. En ze schreeuwen mee, let's go, champ. Let's get em, get em. Ik ben een strijder net als Mohammed Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, stingen like a bee. Doe het duizend draaien, fuck met mij, kan je laten zien. Ik ben een strijder net als Mohammed Ali. a soldier for myself, fed me for the army Keep ben blij net als een butterfly, like a bee Doe het ijzer, draai je fuck me Mijn moeder en mijn vader weten wat ik vroeger deed. met Ali, je bent Rocky 3, maar dit is geen tv. Ik heb een beetje werk op Cura en mijn neefje neemt het mee. Ze wou me gelijk zakken toen ze zag geen wat. Meer een smoken dan een drinken, kan me bellen, ik heb vingers. Zie mijn moeder vroeg wat stinkt en nieuwe poenie elke winter. Jullie rennen in de sprinter, volk een doekoe met designer. Broertje, kom niet met goedkope jonko in mijn grinder. Ik heb niks op de hoek, paar nikkers in de boot. Het maakt niet uit wat je me ziet ik ben sowieso op zoek, je kan me vinden in een Seat met pas 100 kilometer. Je hebt dagen niet getankt, je kan nog 100 kilometer bonden. Dus. Ik ben een strijder net als Mohammed Ali een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, stingen like a bee. Doe het thuis, we draaien, fuck me mee. Ik loop in de stad en je bitch zie ik omkijken. Views is geld, dus draait omkijken. Genoeg koop maar muziek gaat ze tol eisen. Ben bekend, kan niet zomaar mee gaan rondrijden. Want dat blauw bro, ja die loot mij. Ik moet op vloed zijn, geen beest aan vloed mij. Drugs, dus dat doen wij. veel smerig en veel smerig als wij in de hoed zijn. Want ik ben op straat, Ja. Ik ben op straat, ja. Ik ben daar met die dreadies en wij maken herrie. En ik ben tot later. Ik ben tot later. Kom ik in die merrie bro, dat wordt pas scary. En wij maken safia. Wij maken safia. En chickie die kijkt, ik zweer in ze bij, soms in de pyjama. pyjama. streep rood, rood als praat? Prada, geen zin in drama. drama. Nu heb ik fans, maar staat solo in de ISO. ISO. Ze doen alsof ze Tories zetten, brada. dat is niet zo. Ik zou nooit met jou in zee gaan, nou kwam je in een speedboot. Want ik vroeg om Sosa, broer, terwijl jij alleen speedboot. Lange stappen voor die lange dagen, voor die grond in morrel, allemaal mannen jagen. Ontwikkel bullies en pak bedragen, boekers vragen van kan het lagen. Die klas is een lange wagen, maar beter spaar je voor die lange wapen. Want niemand hier gaat jou bevakken. In je huis als je ligt te slapen slapen of die zender geplakt achter volging. Zo van hello, good morning. Ik heb geen tijd voor die storing. Pas liever vliegen je stoor in. Nou, en de bon is nog langer dan padden. Jij wacht te lang op die klappen. Ik nam die andere stappen. Zij zoekt weer ruzie, toch kan ik er klappen. Lijpen. like black Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Bitch, bitch. En in dit weekend eh, komt het tot enkele buien met een winters karakter. Dit zijn buien die uh, eh, vergeesteld kunnen gaan in van hagel. En eh, nou ja, misschien wel smeltende sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 3 en 5 graden. Maar tijdens stevige buien is het kouder. In de nacht uh, flirt het kwik met het vriespunt. Met deze toenamende kans op gladheid. Volgende week lijkt het echter winter te worden. Met de aanvoer van eh, koude lucht, zowel overdag als in de nacht, blijft het vriezen. Dat was het weer. Zie het Je hoort nu Be Brave en Seven Alias met One Night Stand.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 Beloof ik zeg ga niet getreurd. Abu is geef geen stress, onbel toch goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik hoef vertrekken, zij laat me niet los. Nu doet ze tof voor de deur en de string en haar in de knop.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 Kom dichterbij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, wat je draagt zo min mogelijk. Spittel gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaan zelfs. Ja, straks ik ben, laat je gaan. Los. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus hoe kunnen we het laten? We graven naar geluk, dus we de mijne. Zo van kom dichterbij, want het duurt vast te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven. Kom dichter me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, die speel het, voor de groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go, zeg maar waar blijf ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeerd, wat je zijn, keer pijlen. Kaartje, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen kastantje. Kom, we gaan, ik heb geld op me Zit de band, waarderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je ringt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik een nieuw op. Kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne.